Er is er net weer één vertrokken, vertelt verslaggever Lars Geerts. We weten dat aan boord van het toestel een nieuw diplomatiek team zit... dat in Afghanistan moet gaan helpen bij de evacuatie voor mensen die recht hebben om naar Nederland te komen. En een extra beveiligingsteam om ervoor te zorgen dat ze ook in Kabul hun werk kunnen doen in die moeilijke omstandigheden. De bedoeling is dat dat dat toestel vandaag eh, aankomt. Een groot deel van het ambassadepersoneel is al weg uit Afghanistan. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag zegt dat het kabinet niet aan zag komen... dat de Taliban zo snel op zou rukken in Afghanistan. De moeder van de containerbaby blijft ontkennen dat ze haar kind heeft gedumpt. Zeven jaar geleden werd in een ondergrondse container in Amsterdam een plastic, in een plastic zak een pasgeboren baby achtergelaten. Volgens de vrouw heeft de vader van het kind de baby gedumpt, maar die man is spoorloos. Een schilderij van Monet is voorlopig niet te zien in het museum in Zaandam. Het peperdure werk is mogelijk beschadigd geraakt bij een roofpoging en moet worden onderzocht. Afgelopen weekend probeerden twee overvallers het schilderij van Dick 1 miljoen mee te nemen. Maar bezoekers en personeel wisten dat te voorkomen. En net is Louis van Gaal officieel gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. Niet voor het eerst, hij was al twee keer trainer van Oranje. En hij vindt het een grote eer om weer terug te zijn. Ik zag ook eh, de noodzaak in van ja, wie zou het anders moeten doen, deze job. Hij staat te trappelen om na al die jaren weer aan de slag te gaan. Het feit dat het volk zich achter mij geschaard heeft, doet me deugd. Dus ik heb er echt veel, veel zin in. Van Gaal heeft geen tijd om stil te zitten. Over dik twee weken staat het eerste WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal weer op het programma. Oranje moet dan aan de bak tegen Noorwegen. Het weer, grijze middag met van tijd tot tijd regen. Morgen wat vaker zon, maar ook weer kans op een bui. En het wordt 18 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Je hoorde de single Jimmy Mac. Nou, het derde uur alweer. Eh, ja, een spannende Formule e trouwens, uh, Albert-Jan. Ja, ik, weet niet waar ik moet beginnen, maar oké. Okay, het, lag een poos stil, luisteraars en kijkers... vanwege een crash van een van de deelnemers. Eh, maar ze zijn er net de, weer gestart vanuit de pits achter de spacecar, eh, en achter de safety car. En ze zijn losgelaten. En eh, toen ging nummer 3 in het algemeen klassement... die slechts op vier punten achterstand staat van Nick de Vries... Jake Dennis, die wilde de bocht ingaan, maar de achterwielen blokkeerden... en kwam daardoor tegen de boarding aan en kan niet verder. Dus die valt af. Dan nummer 2 in het algemeen klassement. Eduardo Montara met 92 punten. Ten opzichte van Nick de Vries dan 3 punten achterstand. Die ligt momenteel op een 23e plaats. Dus die valt ook af. Eh, dan hebben we nog eh, Nicky, nou, Nick de Vries ligt momenteel 10 eh, tiende. Dus die kans, zoals het er nu uitziet... ja, zou hij wereldkampioen worden. Maar het blijft natuurlijk spannend. Robin Freins, de andere deel, Nederlandse deelnemer... vinden we terug op een 18e plaats. Dus die valt ook geheel af. De race wordt geleid door de Belg Stoffel van Doorne. En eh, wat dat betreft krijgen we nog even kijken... met nog ruim eh, een, kleine 40 minuten te gaan, plus één ronde. Eh, de spanning alom in Berlijn op het voormalige vliegveld Tempelhoofd. En ja, uitzichten voor de Fries. De Fries momenteel negende zelfs. Hij klimt op. Dus eh, de, ja, we houden nu op de hoogte. en dan zal, eh, Stoffel eh, zou zelfs de tweede plek hebben. Dus, van, ja, nou kan je nagaan. Ja, Van Doornen hebben we het dan over. Voor mij Stoffel, maar... Stoffel van Doornen, de Belg. Ja. Nee, dat zou mooi zijn. goed, over een tweetal platen gaan we samen even... Rob en ik gaan het interview analyseren... wat circuitdirecteur Robert van Overdijk had met onze collega's van motorsport.com... Eh, daar zijn een aantal items aan, eh, de, aan de orde gekomen die wij u niet willen onthouden. En ook natuurlijk niet van ons commentaar, hè? Nee, zeker niet. Dus daar gaan we, je, hebt, je hebt bij alle vragen je hebt, je hebt er vier aangekruist. Dus eh, wellicht dat we die dan even gaan bespreken. Want het zijn wel essentiële items met betrekking tot de Formule 1. Half vijf dier van de week gaat ook gewoon door. Die luistert naar de naam Levi. We hebben natuurlijk ook nog de eindstanden van de voetbal-eredivisie... van de wedstrijden die vandaag zijn verspeeld kwart voor vier hebben we het eh, gedicht van de dag. De Nederlandse vertaling is ongelooflijk. En eh, de, als je dat dan weer vertaalt, dan kom je op incredible. Eh, dag, het, dat was het gedicht van de dag. Toch zomerse sferen, want wij houden de zomer... ondanks het feit dat het weer slecht wordt, minder goed wordt... blijven wij in de zomer geloven. Vandaar dat gedicht. Mag kwart voor vijf ook trouwens. Dat zei kwart voor vier? Ja. ja, dat zeg ik wel vaker. Kwart voor vijf. Goed, dankjewel nagaan. We hebben veel te druk voor, voor de zondag. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat je erbij moet blijven, dat is Don't Go Yet. En dat is de nieuwe Camilla Cabello. Camilla, yeah. Uit van de zomer. ZFM hoor je nu overal. Eh, deze plaat hoor, uh, eh, Albert-Jan, van First Class. Een lekkere gouden ouwe en uh, Beach Baby Beach. Ja. Moet ik meteen weer denken aan uh, Robje op zijn surfplank. Het <laughs> is echt gebeurd. En, ja, ik was best wel een redelijk fanatieke surfer. Alleen als je die surfplanken met, ja, van tegenwoordig met wat we vroeger hadden vergelijkt... Had, ik kan nog zo'n zware, zware, zware bak gewoon... En eh, Steven van den Berg die heeft daar eh, laatst op televisie ook een heel eh, mooi iets over verteld. En dan zag je ook in zijn surfshop, hij heeft in Zandvoort trouwens ook een surfshop... zag je inderdaad Steven van den Berg die vertelde over hoe dat allemaal verliep met de surfplanken... en hoe ze in het verleden uitzagen en hoe ze er tegenwoordig uitzien. Nou, er zit echt een wereld van verschil tussen. CFM Race Radio, Pit Report. En voor de surfplanken gaan we gewoon weer naar de racerij en eh, naar eh, de Formule 1. En eh, uiteraard de race op Zandvoort. Ik zei het net al, daar is een mooi interview van, met Robert van Overdijk geweest... met motorsport.com. Ja, klopt. En we, laten, we kunnen hier onmogelijk het hele interview aan u voorleggen. Dus jij hebt er een, een aantal vragen uitgelicht. die gaan we even behandelen, want die zijn toch wel essentieel om te weten de motorsportcom collegas vroegen eh, eh, Robert van Overdijk... Toen de signalen doorkwamen dat 100% bezetting niet zou lukken... lag de bal bij jullie. Is er nog lang getwijfeld om het door te laten gaan... of is serieus overwogen om de race nog een jaar uit te stellen? Het antwoord van Overdijk... Uiteindelijk hadden we één doel voor ogen een paar jaar geleden... en dat was om hier het allermooiste racefestival ter wereld van te maken. Toen zei ook iedereen tegen ons, dat kan niet. Zandvoort is veel te klein. Afgelopen periode is wederom erg lastig geweest. We dachten in september wel veilig te zitten voor een volle bak. Maar uiteindelijk kom je toch in een hele rare fase terecht met corona... en blijkt dat de Dutch Grand Prix niet in aanmerking komt... voor het garantiefonds van de overheid. Dan kun je twee dingen doen. Het hoofd in de schoot werpen en de stekker er maar uittrekken. Of je kunt er met drie partijen, let op, Sportvibes... This is Golf, Sports en Circuit Zandvoort vol voor gaan. Maar wacht even, dit laten we niet gebeuren. We zitten er ook eh, in voor de lange termijn, moet ik zeggen. Als dit eenmalig evenement zou zijn geweest... dan hadden we inderdaad de stekker er zonder twijfel uit moeten trekken. Maar als de mij ligt, dan doen we dit het komende tien jaar nog. Het eerste jaar wordt absoluut een hele uitdaging... en zal zeker geen walk in the park voor ons vormen. Maar dat moeten we met drie partijen nog maar eens flink investeren... en kijken of we dat in de volgende jaren terug kunnen eh, verdienen. We kunnen alle fans in Nederland in mijn optiek niet nog een keer eh, teleurstellen. En ja, daar stoppen wij dus nog meer ondernemersrisico in dan voorheen. Ja, en het opvallende is dan, uh, Ja. inderdaad drie partijen die daar geld in steken... ook in de toekomst van de Formule 1 in Zandvoort, hè, daar gaat het om... Het is niet alleen eh, dit jaar, eh, maar ook eh, de jaren erop wil je toch nog gewoon de mogelijkheid hebben om hier de Formule 1 te krijgen. En als je dit jaar weer, weer zegt van nee, we doen het niet en dergelijke, ja, dan denkt op een gegeven moment de organisatie van de Formule 1 ook... Uh, van wat hebben we nog op Zandvoort verder te zoeken. Dus het is ook investeren in de toekomst wat die drie partijen doen. Maar er hangt wel eh, zeg maar een eh, prijskaartje aan, dat is behoorlijk. Zou je toch over een kleine 10 miljoen spreken als ik even kort uh, uitreken. 7 miljoen voor de kaarten en dan uh, 3, 3, miljoen voor de broodjes kroket die minder verkocht worden en dergelijke. Nou ja, dan spreek je dus over een bedrag van een kleine 10 miljoen. En dan hebben we het over de Heineken Dutch GP. Ja, hè? Daar hangt de naam Heineken aan vast. Zie je nog terug bij die drie partijen? Nee. nee. Heineken heeft gezegd, wij gaan daar geen extra geld in steken. En dat valt me toch een klein beetje tegen. Dat eh, wil ik bij deze wel even vertellen. Oké, maar hoe, hoe, weet jij dat Heineken... Ja, ik zie ook die drie namen staan. het was mijn volgende vraag aan jou geweest. Ik mis Heineken. Ja, nou ja, die hebben dus eh, duidelijk al eh, gezegd... een statement eh, gemaakt dat ze niet meer geld willen uitgeven... aan de Formule 1 in Zandvoort. En dus ook zeg maar dat verlies verder niet gaan opvangen. Ja. Nou, daar werd ook een vraag over gesteld. Dus een miljoenenverlies zal volledig op jullie konto komen... Uit Den Haag komt geen cent en vanuit de FOM ook niet. Hoe groot is het financiële risico dat jullie nemen, precies? Tja, dat weet je achteraf pas, is het antwoord van, eh, van, van Overdijk. En dat hebben we ook duidelijk in, de pers, in het persbericht laten noteren. Wordt het wel een, wel, wordt het wel een afgeslankte vorm van wat we hadden eh, gepland... Een derde van je capaciteit schrappen betekent gewoon dat je minder kosten kunt maken. Dus het hele festival, de main stage, dat eh, zal er allemaal niet zijn. We hadden bijna alle bekende artiesten en dj's van Nederland op de rol staan... maar die zullen we nu moeten schrappen. Daar hopen we qua kosten iets mee terug te pakken... maar de rest blijft ons risico. Hoeveel risico dat precies zal zijn... heeft uiteindelijk ook te maken met hoeveel broodjes kroket... waar jij het ook al over had... en biertjes er gegeten en gedronken gaan worden. Achteraf kunnen we de balans op pas opmaken... Maar we hebben uit passie gewoon gezegd, dit gaan we doen in 2021. Ja, mooi. En eh, waarom heb ik eh, dit eh, uitgekozen? Nou, dat, dat dus nu ook bekend is geworden. En dat is natuurlijk ook zo, want we hebben te maken met die coronamaatregelen. Dat inderdaad nou ja, een groot podium daar met, met allerlei, allerlei bekende DJ's en dergelijke. Dat zou na afloop ontbreken, want Mensen zijn wel welkom op het circuit, maar moeten wel een eh, vaste zitplek hebben... en moeten daar ook eh, bij blijven, zeg maar. Dus eh, echt een, een festival op het circuit is niet mogelijk. Maar tegelijkertijd besparen ze dan ook weer kosten. Want ja, die DJ's gaan er ook niet van uh, staan. dus... je had het nou over 100 miljoen. Eh, nee, ze, het eh, was ja, 10 miljoen. 10 miljoen. En, en die ja. miljoen. Nou ja, dat eh, zo'n podium en dergelijke. Ja. Daar spreek ik toch weer gauw over, denk ik. Ja, maar ja dat er dit is allemaal een beetje gis, hè, wat ik doe. Dat een bedrag van een miljoentje of twee. Dat er een groot gat zit voor dit jaar, dat is wel duidelijk. Maar die drie partijen hebben gezegd, we zetten de schouders eronder. Dus dat gaat door, want dan kunnen ze dan hopelijk... als het een tienjarige evenement wordt... de, de komende jaren terug, terugverdienen als er de corona achter de rug is. In verband met de tijd ga ik nog even naar de volgende vraag. De eh, onvermijdelijke vervolgvraag. Jullie gaan mensen uiterlijk 18 augustus informeren of ze wel of niet mogen komen. Maar hoe ziet dat proces er precies uit? Wat, wordt dat een loting? Afgelopen week, antwoord van eh, Overdijk... Afgelopen week is natuurlijk ontzettend rommelig verlopen. Al is dat de eer, iedere keer zo doordat we op de dagkoers van de besmetting ervaren. Om eh, eh, afgelopen vrijdag hebben we ook pas het officiële nieuws gekregen... en gehoord dat die de regels worden. Dat betekent dat we echt nog wel een paar dagen nodig hebben om de puzzel te leggen. Ik denk dat we, dat we iedere dag bij elkaar komen om deze vragen te bespreken. Over de procedure valt nu nog niet veel te zeggen. Het wordt een enorme uitdaging en helaas kunnen we niet anders dan mensen teleurstellen. Maar goed, we hebben niet besloten dat een derde niet mag komen. Wat ik wel kan zeggen is dat we het zo goed mogelijk willen oplossen... en dat alle kaartjes van mensen die nu niet kunnen komen... geldig blijven voor volgend jaar. Die krijgen een soort voorkeursbehandeling ja, dus we troost, maar het is een troost. Ja, nee, dat, eh, daarom had ik die inderdaad eh, uitgekozen. Dat, eh, ja, dan maar volgend jaar. Ja, het zal je maar gebeuren, Albert-Jan, trouwens. Ja, nee, klopt. Jeetje. Ja. Poeh, dan moet ik inderdaad weer naar die 25 vrienden uit Limburg denken. Of dat er gewoon 13 eh, wel mogen <laughs> en 12 eh, niet. Bijvoorbeeld van die 25 eh, vrienden. Verschrikkelijk. Ja. Omwille van de tijd gaan we gelijk door even met de, de voetbal. Maar in ieder geval, je kunt het hele interview teruglezen op de, de website van motorsport.com. Er zijn nog veel meer vragen mocht u daar behoefte aan hebben. Vandaag drie wedstrijden gespeeld in de eredivisie. SC Cambuur tegen FC Groningen. Ben jij heel erg blij mee. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 2. Ja, klasse. Eh, half drie was de wedstrijd, uh, nog twee wedstrijden begonnen. Eén daarvan was Pek Zwolle tegen Vitesse. En daar hebben we voorlopige tussenstand, CQ eindstand 0 tegen 1. En dan de andere eindstand FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. Wat zijn de Utrechten naar het keer gegaan daar in Utrecht, uh, Albert-Jan? Want de eindstand uh, eh, 4 eh, tegen 0, dat is niet misselijk. Goed, en om kwart voor vijf hebben we nog Willem 2 thuis tegen Feyenoord. Zometeen het dier van de week, maar ja, eerst maar even de, deze, deze plaat. Deze plaat, ja, even bijkomen ook trouwens. Oeh. Hard werken, hè? <laughs> Op de zondag. zondag. Ja. ben je vrijwilliger bij de lokale radio, Albert Ongelooflijk. de zomer eh, die eh, wil niet echt eh, doorbreken. Standing Outside in the Rain. een hele mooie plaat van Skipper Rice. Half vijf, het dier van de week. Nou ja, die van gisteren die, is alweer gereserveerd. Dus Klopt, dan houden we weer onze vriend uh, Levi over. En dat is, ja, het is, het is niet iets wat je, wat je... Je moet echt het verhaal goed lezen en goed gemotiveerd zijn. Maar het verdient natuurlijk ook wel een thuis. Eh, Levi, een gecasteerde reuf van net drie jaar jong. Vanwege privéomstandigheden ben ik hier in het asiel terechtgekomen. Hier kon ik trouwens niks aan doen. Naar mensen ben ik afwachtend in het begin. Ik vind het snel wat spannend. Als ik je ken, dan ben ik een blij ei. Lekker knuffelen en spelen vind ik leuk. Omdat ik een beetje afwachtend ben, zoek ik een thuis zonder kinderen. Naar mannen heb ik nog wel meer spanning. Dus ik zoek iemand die mij hierin begeleidt. Met de juiste sturing moet het geen probleem zijn. Ik loop netjes aan de riem en luister goed. Andere honden, daar heb ik niet veel mee. Ik ben liever bezig met mijn baas. Voor worstjes eh, doe ik ook heel veel en dat doe ik dan graag voor je. Even op het huis passen, dat kan ik goed en ben netjes zindelijk. Lekker wandelen is een van mijn favoriete bezigheden. Heeft u een plekje voor mij vrij en kunt u mij goed begeleiden... dan hoor ik graag van u. En waar verblijft Levi? Levi verblijft in het Dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Levi verdient een thuis. Hey yo, big wave.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 Grab your shoes, name it two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Hey now. Hey now. Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body back, back.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 deze disco klassieke van Earth, Fire en Let Us Groove. Ondertussen zijn wij nog aan de volgende Formule E. En het is daar spannend met eh, nog een eh, kleine 7 minuten op de klok. En dan weten we of uh, Nick de Vries uiteindelijk het kampioenschap van dit jaar binnen heeft gehaald. Maar in één keer vloog die Nick de Vries van nummer 3 naar nummer 7, Albert-Jan. Ja, dat klopt. Maar laten we eerst even teruggaan. Zijn naaste achtervolgers, Eduardo Montara op de tweede plek met 92 punten. Eh, die is eruit. Nummer 3, Jack Dennis met 91 punten is er ook uit. En Mitch Evans eh, op plek 4 in het WK is er ook uit. Robin uh, Vrijns rijdt nog wel. en momenteel op een gegeven moment staat de, de, de, laten we zeggen, de Vries zelfs op een derde plek. Nou, en dan reed hij natuurlijk helemaal duidelijk op, op, op zijn WK-overwinning af. En dan keken we nog een keer, toen staat hij op 7. Maar ik denk dat hij zich eh, bewust heeft terug laten vallen... omdat het een behoorlijk gedrang was om die eh, vierde en derde plek. Dat hij dacht van, nou weet je wat, eh, zevende plek is ook ruim voldoende. Ik laat me gewoon inhalen. En gaat veilig de race uitrijden. Want het is nog met uh, vijf, dus kleine zes minuten te gaan, plus één ronde. Dus ik denk dat hij zich uit het gedrang heeft terug laten zakken... Eh, naar een veilige eh, zevende plaats. Hij heeft nog wel het meeste procenten aan elektriciteit over. 20% ten opzichte van nu ook op 19. de top 7 rijden allemaal nog met op 19% elektriciteit in de auto. Goed, we houden het voor u in de gaten. ja, dus spanning tot aan het laatste. Maar zoals het nu is, is de Vries eh, wereldkampioen en is ook Mercedes het team wat eh, met de prijzen eh, als team mee vandoor gaan. En dan kan hij mooi van de Formule 1 e naar de Formule 1. Ja, dat zeg jij. Wel nog een biertje? ja, is goed. Gaat, ja, ja, hij, naar de Formule 1? Ja, tuurlijk gaat hij naar de Formule 1. Oké, okay, nou, volgens mij niet. Nou ja, oké. Nou ja, dan eh, <laughs> kost je weer een biertje. <laughs> Vind ik niet erg. Nee, hè? Nee, nee, nee. nee. Nou, nou zometeen eh, een eh, mooi gedicht van de dag. Een beetje ook in de zomerse sfeer, hè? Dat gedicht van de dag. Ja, maar allereerst hebben we nog een verzoekje. Ja, wat is dat? Wij, onttrekken ons aan iedere verantwoordelijkheid. <laughs> Precies. Want ja, wij... en blijf alsjeblieft luisteren. het, absoluut, ja, want het gedicht is weer hartstikke mooi. Maar in ieder geval een verzoekje uit Den Landen van Barclay James Harvest. One Night. Er zit de volumeknop maar mooi op, want het is een hele mooie ballad. Everybody needs a friend. Everybody needs someone to care. Do you think you can make it in the end? Do you think that you can make it? trusted friend. Everybody needs someone to care. You think you can make we zeker bij CFM. We gingen terug naar toen ik zes jaar oud was, 1975 alweer. Eh. En zo hoor je maar weer, eh, Albert Jan, we doen alles voor onze luisteraars, hè? Ja, we hebben er veel voor over. Ja, zeker, ja, zeker, ja, zeker. Nou, we hebben met eh, heel veel plezier gedraaid deze single. dus. hoe, met de vrijkaarten? De vrijkaarten die zijn vergeven. Oké. Ja, want wat het, het winnende nummer was 33 op de roulette. Dus ja, degene die eh, dat eh, goed had... Eh, ja, het waren er meerdere trouwens. Dus ik heb toch een keuze moeten maken. Dus van harte gefeliciteerd. En die wint die twee vrijkaarten voor het Reuzenrad aan het Badhuisplein. En het is increïble, Albert-Jan. Het gedicht van de dag. Hay fiesta a mi casa. Mujeres a la terraza. Pero a mí Solo me matas. Contigo. Todo rico. Dialo. Vien conmigo pa pasará la carbon. Baby, ik probeer met jou te praten. Weet niet hoe ik jou bereik. Nee, ik kan het niet toelaten dat je weggaat zonder mij. Increíble. Van jou wordt iedereen verlegen increíble. Oh, heeft je mama dat gegeven? Jij, jij bent increíble voor mij. Jij bent de elegantste. Laat me met je dansen. Je geeft me geen tweede kansen. Qué pasa lo que pasé. De amo los diferentes. Es imposible no tocarte mama. Baby, ik probeer met jou te praten. Weet niet hoe ik jou bereik. Nee, ik kan het niet toelaten, niet toelaten dat je weggaat zonder mij. Increïble, van jou wordt iedereen verlegen. Increïble. Oh, heeft je mama dat gegeven? Jij, jij bent increïble voor mij is increíble. Het is ongelooflijk. Ja, zij. Zij is. Zij is increíble voor mij. Uno, dos, tres. Increíble. Van jou wordt iedereen verlegen. Increíble. is increíble. Het is ongelooflijk. Heeft je mama dat gegeven? Ja. Want zij, zij is increíble voor mij.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 Ja, ondanks het feit dat hij niet op het podium komt vandaag. Maar laten we dan zeggen dat de teamstrategie goed gewerkt heeft. En dat hij zich bewust heeft terug laten vallen in het slot van deze race. Zelfs tot een achtste plaats kon hij zeggen. hij is gefinished als de achtste. Maar in ieder geval, hij is wereldkampioen in de Formule E geworden. En Mercedes en Toto Wolf met een brede grijns van Mercedes ook, want het team van Mercedes is ook in, de, in het de, de, de teamkampioenschap eh, eh, eerste geworden. Dus dat wordt een groot feest in de Formule E. En wat Nick de Vries gaat doen, ja, dat gaan we nog eventjes afwachten. Zullen we erom wedden, eh, Albert-Jan? We hebben er al op gewed en we wachten het gewoon maar af.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 Exactly seven weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of bed cool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike the G rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delaying, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang a dong for a holiday. Put your arms in the let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam, right I want a holiday, I've screamed a lot The only thing is cool, the only thing I've got That's where Ferris told me I better go Cause when hanging on the street, in the street get show And about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing I saw it at school thought I'd never stay. Give me seven weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, Rocky, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. Whoa, <laughs> name is MC Sven and also DJ. I didn't like the schools. so I took another way. You like the mic and G, so I use my voice. As soon as I the cars, named the big Rolls Royce. That's right, my name is Mike and G. I used the holiday with the M.I.C. On the suite. was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring ring rang a dong for a holiday. Mike and Dean's West, we're here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City and we take a little piece of Amsterdam. Oh. Do, do, do. rappers do. Yo, I can write my own shit too. I can understand things most rappers say because rapping is my thing and I do it every day. I'm the number one rapper, yo, my name is Swen. I can rap more raps than a Superman can. So I'm the guy on your radio, also rocking to the rhythm in stereo. And you don't stop for that body rock, you won't stop for that body rock. Yo, spell my name right, I'm Michael G. M-I-K-E-R and Yo, M is microphone and D is genius. Michael D in the house, that's serious. And you know that, and you show that. It's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. Do, do, do, do. We are going on a summer holiday. Do, do, do, do. We're going to London and New York City. MC Mike G en eh, DJ Sven hoorde met eh, de Holiday Rap. Een plaat uit uh, eh, 1986, Albert-Jan. Ja. ja, een goede, goede oude tijd. Disco, goede oude, disco tijd. discotijd. Ja, toen nou. waren de disco's nog open. Natuurlijk, <laughs> toen wel ja. <laughs> Jeetje, weet je nog die tijd? Dat was een hele tijd geleden. Terwijl er nu volgens mij 22 of 23 miljoen prikken zijn gezet inmiddels. Okay. We het uiteraard over, corona ja, de jeugd eh, is, als laatste aan de beurt zo'n beetje. Hè? Dus eh, daar moet nog wel wat geprikt worden. Daar moet nog eh, inderdaad het een en ander geprikt worden. Nou ja, tot zover ook deze uitzending van Zandvoort op zondag. Ja. Het zonnetje schijnt lekker, dus ga lekker aan de barbecue. Tussenstand Willem 2 Feyenoord nog steeds 0-0. Ja, die wedstrijd is om kwart voor vijf begonnen. Klopt. Oké, Nou, die andere wedstrijden hebben we ook weer gehad. En, uh, Nick, zowel... Nick de Vries eh, wereldkampioen ja, eh, dat is, Formule 1. E. Dat is prachtig. Ja, en ook mooi voor Mercedes hebben ze toch nog een feestje. Want de komende twee wedstrijden in de Formule 1 e gaat helemaal niks worden voor Mercedes natuurlijk. <laughs> Goed, geen commentaar. <laughs> nee, mooi zijn, prachtig. Hartstikke mooi. Eh, ja, we hebben alles, bij, alles gehad wat we wilden, eh, wilden hebben. Dinsdag worden we herhaald. Ja, voor tussen 2 en 5. Tussen 2 en 5. Eh, weer terug op de oude stek. Dus is even voor 5 uur op dit moment. Dus wilt u deze hectische uitzending... Nog een, nog een keer meebeleven. Of opnieuw beluisteren. Veel informatie omtrent de Formule 1 en wat de consequenties daarvan zijn. Uh, dus best wel interessant om hem wellicht nog even terug te horen. Maar dat kan dan aanstaande dinsdag tussen tussen 2 en 5. Wij gaan eh, even bijkomen. Bedankt voor het luisteren. En eh, volgende week zaterdag dan zijn we er gewoon weer. Tijdens de start van Le Mans, de 24 uur. Ook dat nog. Ook dat, <laughs> nog. Ook dat nog. Dankjewel Albert-Jan. En uh, tot volgende week.